wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Natuurwinkelketen Erika heeft zakjes abrikozenpitten uit de handel gehaald. De aanleiding is een reportage van RTL Nieuws... waarin een man uit Roermond vertelt dat de pitten een bijna fataal werden. Hij had een half zakje pitten gegeten en niet op de verpakking gelezen... dat je er maximaal vijf per dag mag hebben. Hij belandde op de intensive care. Bij het fijnkouwen van de pitten komen er gifstoffen vrij... die levensgevaarlijk kunnen zijn. Volgens natuurwinkel Erika zijn er nooit eerder problemen met de abrikozenpitten geweest. Topbestuurders van beursgenoteerde bedrijven verdienen gemiddeld 171 keer modaal. Nederland staat daarmee op de vijfde plaats van een lijst van persbureau Bloomberg. Op die zogeheten loonklooflijst staan landen met het grootste verschil tussen het gemiddelde inkomen van een werknemer en het salaris van een topman. In de berekeningen zijn ook extraatjes als bonussen en aandelenopties meegenomen. Bestuursvoorzitters van bedrijven in de AEX verdienen jaarlijks gemiddeld ruim 6,8 miljoen euro. Een ambtenaar van de gemeente Amsterdam die een asielzoeker had opgelicht... is veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf, waarom twee voorwaardelijk. Hij had de asielzoeker wijsgemaakt dat hij voor 12.000 euro een verblijfsvergunning kon regelen. Vrienden van de asielzoeker vertrouwden het niet en stapten naar de politie. De ambtenaar van 61 zei dat hij handelde in opdracht van iemand anders, maar de politie vond daar geen bewijs voor. In Egypte zijn bij een aanval op een koptische kerk zeker tien mensen omgekomen. Onder hen zijn twee politieagenten. De aanval was in de stad Helwan, iets ten zuiden van Cairo. Twee gewapende mannen op een motor openden het vuur op de kerk. Een van de twee werd door de politie doodgeschoten. Het weer, regen en landinwaarts natte sneeuw. Ten noorden van de lijn Amsterdam-Nijmegen kan het eventjes wit en glad worden. En het is een graad of 2. In het weekeinde is het 10 tot 12 graden met regen en veel wind.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 Een ongeluk op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Rodolf Arendsveen en Zoeterwoude Rijndijk. 10 minuten vertraging, de rechte reishok is dicht. En op de A4 verder richting Rotterdam tussen Leidschendam en Rijswijk Centrum 5 minuten extra reistijd. Er zijn twee rijstroken dicht.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 Hij daar is hem gewoon zelf. Billy Joel met een liedje waar ik eigenlijk een pesthekel aan heb. Namelijk uh, de piano heb. We zijn live bij uh, eh, ZFM Zandvoort. Dames en heren, welkom hier op de ijsbaan. En welkom aan uw radiotoestel, computer, dan wat iets meer zijn. Dit is David Bowie. En noemen we dat heet Heroes. Oftewel Heroes. Ja, lekker de muziek uit de top 2000. Eh, want eh, we houden het een beetje algemeen. Mocht u verzoekjes hebben, nou kom gerust hier in de tent waar staan. Kom gerust vragen. Het onmogelijke doen we direct. Wonderen duren iets langer. En eh, kom gerust met leuke verzoekjes. Alles is ook live te horen via CFM Zandvoort. Op de gebruikelijke kanalen natuurlijk. Jawel. Ja, gezellig hè, op de reiswaan En het, ondanks de kou, men is even goed aan het schaatsen. En dat is zo prachtig dat dat kan allemaal. Ja, en wij gaan door met The Stones. Painted Black. could not foresee this thing happening to you. lichtelijk sneeuwt, zien we de Stones dat het zwart moet worden. Nou, een beetje vreemd natuurlijk. Wat zie je? Dat wordt het gezellig. Zo is dat. En zo we lekker bezig zijn. En de muziek houdt ons warm en daar gaan we dus eigenlijk om. Rolling Stones. 1966 kwam het uit. En we gaan nu nog een paar jaar terug in de tijd naar 1964. Jawel. zie je is de hele dag tot 9 uur vanavond hier te zien. Hier op de ijsbaan in Zandvoort. En natuurlijk via de radio te horen. Ja. ja. Eh, wat u, het enige voordeel van u in de huiskamer voor ons heeft, is dat u het warm heeft en wij niet. Zo, dat waren de Stones. En eh, we gaan lekker door met die eh, Animals. En dat uit 1964. En het nummer dat heet uiteraard The House of the Rising Sun. eerste hit voor dit uh, leuke bandje, bandje onder leiding van Eric Burden. Met onder andere ook Alan Price op orgel. En uh, dat heette dus The House of the Rising Sun. Jawel. Ja, dan gaan we eventjes naar iets Nederlandstaligs, ook uit de... Eh, die heet het, eh, die top 2000. Ramse Shaffi, Lisbeth List, Pastoraal. Mijn hemelblauw met gouden halm wolken wolkentorens, ijskristallen, kometen, manen en planeten. Ah, alles draait om mij. En door de witte wolken door tot diep onder de golven boer. Wie die het wind gaan blinken als ik wacht. Ik hou van je warmte op mijn gezicht. Ik hou van de koperen kleur van je licht. Ik geef je water in mijn hand en schelpen uit het zoute zand ik heb je lief, zo lief. de nacht wens schijnt de koele maan. De nacht is te koud, de maan te grijs. Toen neem me toch mee naar je hemelpaleis. Daar wil ik zijn, alleen met jou. En stralen in het hemelblauw. Ik heb je lief, zo lief. Als ik de aarde ga verwarmen, laat ik haar leven in mijn armen van sterren weten. Ik het verre aan, het noorderlicht. Maar soms ben ik als kokend Kom hoog vandaag span ik mijn regenboog. Die is alleen voor jou. Nee, nooit sta ik een seconde stil. Geen mens kan mij dwingen wanneer ik niet wil. Geen leven dat ik niet begon. Je kunt niet houden niet van de zon. lief, zo lief. Ik heb je lief, zo lief. live op CFM Radio bij de ijsbaan. Dat ook nog een keer. Tot 9 uur vanavond. Straks met Hans Wassenaar en ook nog Thomas de Jong.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 Want dit is wel een hele mooie. En als het goed is, dan <laughs> hoort een van de zangers, die kan hem bijna thuis horen. Dat is wel gezellig. Oké, okay. Dane en Alain Clark. Jawel, Going Back for Christmas.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 Hij moet uh, eh, wedijveren met John Lennon, maar op de eerste plaats. Maar, nou, eh, ex-equo. Ja, toch? Vind ik wel. Ja, gewoon ex equal Ja. ja. vind ik wel. Oké. Okay. en Alain samen met Going Back for Christmas. En als je nou denkt dat we alleen maar oude meuk draaien. Nee hoor, we doen ook af en toe nog wel eens wat nieuws. Zoals deze bijvoorbeeld. Ja, ja. Going Out of Your Own Way. Dat is een nieuwe single van U2. dit alleraardigste leuke bandje. Ja. the arrogant, but there's the kingdom of their own company. Blessed are the superstars. for the magnificence in their light, we understand better our own insignificance. Blessed are the filthy rich, for you can only truly own what you give away. Oh, mag het? Like your pain. Ik zei je mag. Oh. I how to Save van mijn jeugd. Dit is I Met You Woman. tussendoor. Dat mag af en toe ook wel eens even. Even een eh, gek plaatje er tussendoor. Uit eh, het foute uur. Eh, lelijke kersttrui aan. Ja. Zwaaiende sneeuwpop in de tuin. Zeker, al weken. het gewei op je hoofd. Ja, zie je toch. nieuwe tekst op ons WK-nummer van afgelopen zomer. Check, daar gaan we weer. van de zolder, haal de lampjes uit de bar, Spuit de ramen vol met spuisneeuw, sterren een stervende spar. Hang een kerstkans aan je voordeur, want dat vindt je moeder mooi. Zet een rendier in de dakgoot, rost de kerstboom vol met zooi. Hang die bal in de boom, hang die bal lekker in de boom, hang die bal in de boom. Hang die bal lekker in de boom. met de haardvuur DVD en de kerstmaat kerstmaté. Hang die bal in de boom, hang die bal lekker in de boom met familie vier zo. Ho, ho, ho, ho, kerst met familie vier zo. Matties oma is al dronken en het is pas kwart voor twee. Wietse wil niet dat we praten, all you need is op tv. Buiten ligt een dik van regen, binnen brandt de steengeel aan. Mattie heeft zin in een kransje, maar geen zin om op te staan. Hang die bal in de boom, hang die bal lekker in de boom. Hang die bal in de boom, hang die bal lekker in de boom. met familie ho Ho, ho, ho, ho, kerst met familie Hang die bal in de boom, hang die bal lekker in de boom, hang die bal in de boom. Hang die bal lekker in de boom. Met de haardvuur-dvd en het kerstpakket heen. Hang die bal in de boom, hang die bal lekker in de boom. Hattie en Wietse. Duo is helaas niet weer uh, bij elkaar. Maar dit heette gewoon hang die bal in de boom. En eh, nou, eh, als het goed is, als je dat nu nog moet doen, ben je rijkelijk laat. Zullen we maar zeggen. Nou ja. Dus Imelda mee. Put it down, then I pick it back up. Praying for your name to pop up. Het Call Me. me that you're still in love. Still in love with me. how hard I hold, no matter how much I want, no matter how bad I'm broke, you still don't. Call, call, call, call me. You've taken all the time you need. Mm. If I love, if I love, if I love means anything. Baby, please call, call, call, call me. Yes, can't sleep, I'm scared to dream. I'm remembering everything that you said. That you said to me when I was yours and you were mine, and I didn't have to wait all night for you to call, call, call, call me. You've taken all the time you need. If I love, if I love, if I love means anything, baby, please call, call, call, call me. Yeah. samen met Jack Savarotti. En dat nummer dat heette Call Me, oftewel Roep Mij. Nou ja, we roepen wel. Vinden we wel goed. Ja, en omdat het eh, vreselijk koud is buiten, dames en heren. Eh, u binnen bij de radio zit lekker warm. Maar het allemaal een beetje zomerse reggae, zou ik maar zeggen. Eh, get up and stand up. sick and tired of your bullshit game. You die and go to heaven in a Jesus' name. En dat was natuurlijk Bob Marley. We gaan eh, denk ik zo langzamerhand weer een beetje naar het uh, eh, NOS journaal van 4 eh, uur toe. Dus ik heb denk ik nog één plaat. Ja, denk ik hoor. Ik weet niet zeker, maar ik denk het. Cool again. ik mag nooit meer Job. Het is natuurlijk Kid Creole en de Coconuts. Sorry. deal, make it worth your while. So he told it all, and in return, he got a credit card and a Thunderbird and the maximum security, even after plastic surgery. So go on and squeals at the FBI. We can make a deal, make it worth your while.